Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het nieuwe kabinet wil... De belastingvrije voet gaat omhoog van 25.000 naar 30.000 euro. Dat levert voor mensen boven die grens een voordeel van 60 euro op. Bovendien willen de formerende partijen het belastingtarief koppelen aan de actuele rentestand. Nu geldt nog een vast tarief van 1,2 procent. Gemeenten krijgen hulp bij het inventariseren van mogelijk onveilige betonnen vloeren in gebouwen. Vorige week verscheen het rapport over het instorten van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport in mei van dit jaar. Minister Plasterk besloot vervolgens tot een inventarisatie. Om de gemeente daarbij te helpen heeft Plasterk een uitgebreid document laten maken over de gevaren van bepaalde bouwconstructies. Van de nieuwe aspirant-agenten bij de politieacademie heeft dit jaar een kwart een migratieachtergrond, schrijft de Volkskrant. Vergeleken met 2015 is dat een verdubbeling. De politie wil graag diverser worden, want nu heeft maar 7% van de agenten een migratieachtergrond. Volgens de militaire vakbond AFNP moet nog eens worden bekeken of de missie in Mali wel moet worden verlengd. Als de veiligheid te wensen overlaat, moet het besluit misschien worden teruggedraaid, zei AFNP-voorzitter Snels op tv bij Pauw. Ze noemde het aftreden van minister Hennis gisteravond vanwege het dodelijke mortierongeluk vorig jaar de enige verstandige keuze die ze kon maken. De man die in Las Vegas 58 mensen doodschoot had in totaal 47 vuurwapens, heeft de Amerikaanse politie bekendgemaakt. Een aantal daarvan had hij voorzien van een bumpstok, een opzetstuk waardoor hij er net zo snel mee kon schieten als met een mitrailleur. Het weer, er is vandaag veel bewolking, maar vooral in het zuiden ook wat zon. In het noorden kan later op de dag wat regen vallen. Er staat een stevige wind en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Zoeterwoude Rijndijk en Rudolf Arendsveen 4 kilometer met ongeveer kwartier. En verderop bij Nieuw-Vennep nog eens 10 minuten tot een kwartier vertraging. Dat is een ongeluk, de rechte ook is dicht. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen knopend Almere en Almere Poort... langzaam rijden over 12 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum richting Europort tussen knopend Ridderkerk en Rotterdam-Charloes... een 20 minuten vertraging. Na een ongeluk is de de linker reishok dicht. En voor Gorkum naar Rotterdam is het langzaam rijden tussen knopend Gorkum en Hardingsveld-Giessendam met 5 à 10 minuten vertraging. Verreweg de meeste vertraging door een ongeluk op de A20 hoek van Holland richting Gouda.